gevangenis in... omdat hij ruim een jaar geleden een staatsgreep wilde plegen. Tegen hem was de doodstraf geëist, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Bij de rechtbank stonden honderden aanhangers van Joen. Ze zwaaiden met vlaggen en riepen laat hem vrij. En gisteren werd bekend dat een hoofdrolspeler uit de tv-serie Sleepers per direct stopt. Het is Teun Kelboer die Willem speelt. Hij zegt dat er achter de schermen een giftige sfeer hangt... maar RTL wil daar nog niet op reageren. We zijn nog aan het uitzoeken, dat zegt een woordvoerder. Sleepers is te zien op Videoland. Het weer dan grijs en in het midden en zuiden sneeuw of natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden en dan gaat het regenen. Later op de dag wordt het dan weer droog. Dankjewel Marijke. Graag gedaan. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk, dat doe je er 11 minuten langer over. En de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 17. En dan nog de A59 Zonzeel-Os bij Nuland. Daar is de afrit afgesloten. Heeft alles te maken met een spoedreparatie. En dat kost je zo'n 13 minuten. Goedemorgen. In de startblokken goud van oud met uh, eh, Forner de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hmm. Hmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleine. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Nu bij IKEA. Een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family korting op je Pax kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Deze week in de bonus. AH Roomboten appelflappen, 2 stuks, 99 cent. AH bakkersbrood Le Pen Bastille Hill per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. Acer doet het. Klinkt lekker hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix voor boerencake voor maar 99 cent. Prime Video biedt het beste in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave, be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van... Kippie. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. Marisa. Dit is Veronica. jaar 1997. Drie piepjonge broertjes die de hitlijsten bestormden met eh, deze classic. Jordan Hansen en mm, Bob. Ja, mocht je je afvragen wat ze tegenwoordig doen. Eh, ze hebben samen een bierbrouwerij, dus mm, hap. <laughs> Goedemorgen, je hebt het geflikt. De donderdag is binnen en het weekend gluurt al voorzichtig om het hoekje. Pak je koffie, laat de ochtend rustig binnenrollen. Dan trappen we hem af met Forner. Dit is Veronica. Say you will, say you Make up your mind tonight. Say you do, say 每本。 there's a break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 But it feels like an eternity Since I had you here with me Since I had to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 de discobol die draait op volle toeren tijdens eh, deze van Chic. Na Rogers, Bernard Edwards, ja, dat zijn toch wel helden van Heb ik jou daar. En eh, Le Freak bij Veronica. Ja, en dit is zo'n plaat om even heerlijk bij van de radar te verdwijnen. Adem in en adem uit. Laat de wereld vervagen en focus je op de stilte dan lekker zendelen. Het zendmoment wordt je aangeboden door Pearl Jam. Yes, I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. just have fun. Yeah, others, they got none. much in this world to make me Veronica. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. time come. Raise the roof and have some fun.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 ik weet niet wat dat is, maar als ik deze hoor... heb ik altijd zin om eh, naar de bar te gaan. Misschien omdat ik hem wel eens zing in de bar. Lionel Richie bij Radio Veronica en All Night Long. En zometeen deze van de Lennis. goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan. hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Nu bij Vibra, dat is die vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Goedemorgen, het is eh, bijna half elf. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A9, Alkmaar-Amstelveen, bij Heemskerk, dat doe je er zes minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk 8. En dan nog de A59 Zonzeel-Os bij Nuland 11 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Marisa. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer An old man turned 98. won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, two minutes too late. And isn't it? when you're already spotlight aan en de ventilator op volle kracht. Only girl in the world, Rihanna, de hitbarones van Barbados. En je werkt beter met Goud van Oud in Veronica... waarin we in sneltreinvaart met de beste muziek aller tijden richting je lunch gaan. Dit is Duran Duran. and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call.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 Je luistert naar Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. net een eh, PowerPoint-presentatie gemaakt. En ze zit nu eh, thuis achter een grote kop warme chocolademelk. Het is gezelligheid. Terwijl de Kaiser Chiefs door je speakers schalden met Ruby. ik ben wel even benieuwd, hè. Eh, waar luister jij goud vanavond vandaag? Sta je bijvoorbeeld uh, beton te storten, hè, dat kan. Of zit je in de infratechniek. Of luister je op kantoor of vanuit de kapsalon. Nou, iedereen doet dat anders hè, op dit moment. Maar we zijn met z'n allen verbonden via de radio. Ik vind dat een heel mooi idee. Dus laat maar even weten, waar haal jij uit? ironie zulke leuke plaatjes. Zowel muzikaal als eh, op de foto. Want het, het, plaatje van de vrouw. Vanessa Paradis bij Veronica. Be My Baby. Zometeen back to de ethisch magnetisch met deze. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Nu bij Koebloe. Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20 20 Ja, echt. 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en beschermd tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Echt goud op uw naam en bescherm tegen inflatie. Gold Republic. Vertrouw in goud. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg.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 Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus, bij Odido Business hebben we...